Ah, daar heb je weer zo'n kanjer van een golf. Zo'n breed opgezette roller. En ziet, er bovenop balancerend een eenzame surfer op een oude broodplank. Dat zal toch niet? Maar jawel, hij is het, Willem de Ridder, in een zwembroekje, vervaardigd uit Italiaanse driekleur. Enfin, het zal u duidelijk zijn, hier komt een nieuwe aflevering van de Radiola Improvisatiesalon. zet de aan. Is de bandrecorder klaar. Goed zo. Heb je de microfoon in de hand? Zijn de instrumenten gestemd? Weet je al wat je doen gaat? Oh, uitstekend. Dit programma is niet om zomaar vast naar te luisteren. Je kunt er actief van meedoen alles wat je nodig hebt is een simpele input holder. Een cassetteencoder. Je kunt de geluiden, die zo dadelijk worden uitgezonden, opnemen met een microfoon. Wat een geweldig is. Bij een improviseren. Met een instrument. Instrument. Verhaal. Zoeken. Moeilijkheden. Zingen. puedes oírlos. Antes intervenirían en tu iedere bij, aflevering een, een nieuws, nieuwsbrief. Een, een radiosalon nieuw nieuwsbrief. Die is niet alleen voor de een deel radiosalon nieuws, maar ook voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn in alles. I Bava Bana Balai Biyai Banstai Pardai Bin Tai Bu Pai Bo My Bai Hai Bear. I buy I buy then by then I buy scribe and I buy live out I buy I buy kai bud. I bo by being sai bum why bun why bud hai beer my by cry eyes. I belt I belt I'm by be by be by being I but I backed. I bent beat, I've I bit, I bake, I bing, I buff my bice, I boost, I bend, I buck, I bing, I bun, my bite, I pose. I belp, I belp, I cry, I I ben, I beer, I beat, I bore, my by, I peer. I bend, be beak, I bend, I buck, I bing, I bun, my by, I beer, I bob. I belp, I belp, nai bo wai ban kai bain. Thy ben nai bi rai ban nai bof I bin tai bu ban nai bite. I ben, thy by nai bev I burst thy ba him I bug a de volgende uitzending. Doe jij mee? Oké. Thank you. Thank you. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Dit concert, deze klanken, worden live uitgezonden vanuit een buitengoed in Breukelen, Kweekhoven, waar op dit moment een aantal huiskamercomponisten aanwezig zijn. En een van die componisten is Nico de Gruiter, die op dit moment met een tafel vol met apparatuur en losse instrumenten, timeless movements, uitvoert. Als jij thuis op dit moment luistert en je kunt met je mond of met instrumenten. Beste salonmensen, helaas kon ik niet zelf naar Kweekhoven komen, maar ik vind het een prima initiatief. Daarom stuur ik mijn nieuwste werk per post. Ik hoop dat je de tijd kunt vinden het te draaien. Het werk heet Caroline. postbus 331 in Heer Hugo Waard.